Verslaggever Arjen van der Horst is in Polen, waar hij ziet dat de Amerikanen een noodopvang hebben geregeld. Al is het daar nu nog redelijk rustig. Dat heeft waarschijnlijk te maken dat we hier ja, wat verder verwijderd zijn van de grens. We zitten hier op zo'n 100 kilometer van de Pools Oekraïnse grens. En wat we de afgelopen 48 uur gezien hebben, is dat ja, die eerste golf van vluchtelingen daar vooral aan de grens worden opgevangen. En dan ja, verspreid worden naar alle andere delen van het land. Ondertussen wordt er nog altijd flink gevochten in Kharkov, de op één na grootste stad van het land. Rusland wil praten over vrede met Oekraïne, maar wil dat doen in Minsk, de hoofdstad van Belarus. En daar zit de Oekraïense president Zelensky niet op te wachten omdat er raketten vanuit dat land komen. Hij stelt andere plaatsen voor. Grote Amerikaanse tech-platforms staan onder steeds grotere druk om maatregelen te nemen tegen Russische staatsmedia die die platforms gebruiken. Onder meer het moederbedrijf van Facebook is in actie gekomen, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Instagram en YouTube maken het voor nu onmogelijk voor staatsmedia als RT eh, om nog langer geld te doen met advertenties. Eh, YouTube eh, zegt daarnaast ook dat ze RT en andere staatsmedia minder gaan aanbevelen. En het laatste nieuws is dat ook de app van RT, van Russia Today dus, uit de Android Store in Oekraïne is gehaald op bezoek van de regering in Kiev. Eerder blokkeerde YouTube ook al de livestream van de nieuwsorganisatie Russia Today in Oekraïne, omdat ze foute informatie zouden doorgeven en de Inval in Oekraïne zouden goed praten. Voor een vrouw uit Roosendaal is carnaval slecht afgelopen. Na haar stapavond werd ze overvallen in het portiek van haar huis. Een man en een vrouw met een vuurwapen bedreigden haar... en ze moest allerlei kostbare spullen afgeven. De daders zijn nog niet gepakt. En het is het eerste Horica-weekend zonder vroege sluitingstijden. Hier en daar leidde dat tot overwerk voor de politie. Zoals in De Beeld in Utrecht waar een dronken bestuurder van de weg werd geplukt. In carnavalsoutfit met daarop de tekst... Ik heb me klem gezopen, kom jij me losmaken. Hij is opgepakt. Het weer, het is zonnig en het blijft droog.